met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een act over de inzet van Nederland in de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Nederland neemt alleen nog vluchtelingen op die zich hebben aangemeld in aangewezen veilige gebieden in de regio van een oorlogsgebied. Migranten die zonder zich te melden rechtstreeks naar Europa zijn gekomen worden teruggestuurd. Nederland wil afspraken maken met landen die als veilig worden beschouwd, zodat daar aanmeldcentra kunnen worden ingericht. Een voorbeeld van zo'n veilig land waar vluchtelingen uit oorlogsgebied zich kunnen gaan melden is Turkije. Alle patiënten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam worden naar andere ziekenhuizen overgebracht. Dat zijn er zo'n 500. Het ziekenhuis is in de problemen gekomen doordat in de buurt, in Buitenveldert, een grote transportleiding van het waternet is gesprongen. Door de waterschade is de stroom- en watervoorziening in het ziekenhuis niet stabiel. Er is geen gevaar voor patiënten, zei bestuursvoorzitter Bos. En bij de evacuatie krijgen hartpatiënten en pasgeborenen voorrang. Hoe lang het ziekenhuis dicht moet blijven is nog onduidelijk. PvdA-voorzitter Spekman vindt de uitspraken van Felix Rottenberg over Diederik Samsom stom en fout. Rottenberg zei in een interview van Max van Wezel in Vrij Nederland dat vicepremier Ascher de waarde van de PvdA overtuigender kan uitdragen dan partijleider Samson. Rottenberg noemde Samson de bedrijfsleider van het kabinet. Volgens Spekman moet Rottenberg als voorzitter van de kandidaatspellingscommissie dit soort interviews niet geven. Hij moet onbevooroordeeld te werk gaan. Spekman vindt dat Rottenberg wel voorzitter van de commissie kan blijven, want van fouten kan je leren, zei hij. Het weer. De komende uren nog een enkele bui. Vanuit het noorden neemt de buiigheid in de loop van de dag af. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt van 16 graden in het noordwesten tot 18 graden in het zuiden.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 Dat komt door een ongeluk. Je kan daar niet kiezen voor de A12 richting Den Haag. Je moet eerst even de A12 richting Utrecht nemen en dan direct keren bij de afrit nummer 5. Dat is de afrit Nooddorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 en kan snuffelen aan een afritsbroek. En dat ik dan zo... aan mijn eigen afritsbroek. Maar ja... En dat ik dan zo langzaam zo in de sfeer van het land kom, weet je wel. Maar dat was helemaal niet. Ze harkte mij zo uit het vliegtuig en ik werd zo midden in Afrika gegooid. Oh, <laughs> ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik liep alleen maar terwijl ik dacht... ik kan me helemaal niet meer herinneren dat ik deze reis heb geboekt. Wie was ik toen ik dacht dat ik dit leuk zou vinden? Ik snapte helemaal niet meer wat ik gedacht had. Want heel veel dingen die lijken op tv allemaal heel mooi. En als je er dan bent, zijn er toch dingen die tegenvallen. Die, ja, waar je niet aan gedacht hebt. Bijvoorbeeld eh, dat weten mensen, alleen maar mensen die in Afrika zijn weten dit. Als je er niet bent geweest en je ziet films... en denkt, oh, is het daar mooi? En het is ook mooi, maar... wat mensen niet weten, is dat heel Afrika... heel Afrika ligt vol met poep. Poep, poep, poep, poep, zover als het ook reikt. Poepland, welkom in Poepland. En als ik er één avond goed zo had over te denken... had ik het op zich wel zelf kunnen bedenken. Want als hier een kudde mee genoes staat... weet je wel, genoes van die, eh, van die hele grote wees... staan kudde mee genoes. zijn duizenden genoes, die staan hier zo. Nou, zo'n kudde. Dan trekt die kudde genoes trekt verder... dan gaan die laatste twee genoes gaan niet zo... Niemand heet er corvée-dienst. Dus in het begin lette nog een beetje op, maar op een gegeven moment knie dieper door. Oh, en, en je gaat natuurlijk ook niet alleen, hè. Er gaat natuurlijk, ja... Er gaat een, een regisseur mee en er gaat een producent mee en een cameraman. En, en eh, ik liep al anderhalve dag goed chagrijnig... maar zo'n hoefijzerbek liep ik zo uh, goed chagrijnig zo over de poesta. Toen eh, kwam... <laughs> nou, de savanna, <laughs> liep ik goed chagrijnig zo rond. Komt die producent, Pieter... Komt Pieter naar me toe en zegt... Kom, Mark-Marie, zou de regisseur en ik even met je kunnen praten hier achter het bosje? zeg, ja, dat is goed. Dus, <laughs> dus wij achter het bosje. Zegt die eh, producent, zegt Pieter, ja, Mark Marie... je ziet de regisseur en mij denk wel vaak samen smoezen achter de camera... maar dat komt... je komt erg onsympathiek <laughs> over. zeg, ja, dat is mijn ambitie ook helemaal niet om sympathiek over te komen. Vindt vind die verschrikkelijk. Ik wil naar huis. Laat hij die Zoe maar komen. Ja, die vindt alles leuk. En ik was natuurlijk ook... Ik had ook een gids bij me. Iemand die, die me Afrika ging laten zien. Bart de Haas. Eh, Bart, <laughs> Bart de Haas. Dat was mijn, mijn, mijn gids. Die wist alles van Afrika. Hij was de wildlife expert. Twee weken voordat ik voor de allereerste keer in Afrika was... was Bart de Haas voor de allereerste keer in Afrika is nog nooit in Afrika geweest. Die had al zijn kennis uit Blijdorp. Die was, die was een paar dagen met de verzorgers meegelopen. Ik hoorde hem elke avond in de tent, hoorde ik hem allemaal dieren uit zijn hoofd leren. Zat hij allemaal, ehm, de olifant. Ja, zo. Hij was wel een, een survival-expert, maar hij ging altijd survivalen in Canada. Dus in Canada ging hij soms wel twee jaar de vrije natuur in... met een steen en een kop thee. En dan kon hij zich, <laughs> kon hij zich helemaal redden. Maar niet in Afrika. Dus elke zin van Bart Haas begon ook met van... ja, als we dan een eland tegenkomen... ja, we gaan hier geen eland tegenkomen... En wij moesten altijd zo in de middle of nowhere ergens slapen. Gewoon de wilde natuur. En die ploeg, dus die, die, die producent, die Pieter en, en, en die cameraman... Zo, die hadden een eigen kamp, een vast kamp. Een heel mooi kamp. Met hele mooie tenten en echte tafels en stoelen... en een kok die allemaal hapjes maakte. En dan zeiden ze elke avond om acht uur... zeiden ze, oeh, het is acht uur, wij moeten naar ons kamp. Ik zeg, hoezo komen de hoeren of zo? en, dan, en dan vertrokken ze... Daar gaven ze mij nog een cameraatje. Zeiden ze, ja, als je nou aangevallen wordt of heel angstig, film het zelf even. En dan vertrokken ze. Ik weet nog een avond, zij waren weer naar, naar, naar hun club Metkamp. En wij zaten, Bart Haas en ik zaten met z'n twee weer in de middle of nowhere ergens boven een vuurtje iets op te bakken om te eten. Het zou iets van poep zijn <laughs> geweest. zaten wij zo met z'n tweeën. Komt er een toeristenbus langs met mensen die mochten hun hand niet buiten boord, want ze was te gevaarlijk. En wij zaten daar Oh. Nee, kijk, het was natuurlijk gedeeltelijk wel mijn eigen schuld. Nou, gedeeltelijk mijn eigen schuld. Het was eigenlijk wel helemaal mijn eigen schuld. Want ik had natuurlijk gewoon ja gezegd. Ze waren naar mij toegekomen, hadden gezegd... Oh, we hebben nou een leuk programma, idee uit Denemarken gekregen voor jou. Daar moet je eigenlijk op gaan letten, hè? Een leuk programma, idee uit Denemarken. Daar is <laughs> was Bubber. Bubber was dan een Deen die kinderprogramma's presenteerde. En die ging dan elke week met een gevaarlijk dier op de foto in Afrika. Het lijkt ons echt iets voor jou. Hier is de DVD. Ik denk, nou, klinkt wel interessant. Dus ik ging die DVD kijken. Het eerste beeld wat ik zie is een luchtballon... boven een soort Serengeti-achtige savanne. Heel mooi. Met een zonsondergang. Ik denk, stop. Ik denk, dat wil ik. en toen heb ik nooit meer verder gekeken. Luftballon. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? single day of my life. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my To Get You Into My Life. Dat waren natuurlijk de heren, eh, de heren Beatles. Dat is wel een hele, hele tijd terug, uh, Imka, Beatles. hè? Heb, jij, heb jij er nog iets van meegekregen? Of zeg je van nou... Jawel, jawel, ja? jawel. Mijn vader draaide veel muziek. Ja. Dus ik ken heel veel liedjes uit de jaren zestig. <laughs> Eh, ben jij eventueel klaar voor wat wij noemen de bioscoopagenda? Jazeker, Antwoord Zandvoort, de bioscoopagenda. Ja, eh, ik ga vanaf 10 september, dat is donderdag... Eh, om 7 uur s avonds draait daar de film Still Alice... in de hoofdrollen Juliana Moore en Alec Baldwin. Het is een film voor alle leeftijden... het gaat over de strijd van een vrouw om zichzelf te vinden. Om half tien, die draait nog de laatste week. Dat is dagelijks. Eh, om half tien de de Reunie met Daan Schuurman en Tekla Reuten. Dat is een dramatriller gebaseerd op een boek. Eh, dan eh, draait eh, Stil Ellis op donderdag, zondag, maandag en dinsdag. Op vrijdagavond is er nog om, om 7 uur Jurassic World van Steven Spielberg. Een film uit de, uit de reeks van Jurassic Park films. Op zaterdag en zondag draaien er om half twee Binnenste Buiten. Dat is een Disney animatiefilm. Om half vier Minions. Dat is een ook een animatiefilm. Beide films zijn voor alle leeftijden. S'avonds om 7 uur nog een keer Jurassic World. En om half tien weer de reunie. Op maandag en dinsdag draait dan Stil Alice en de reunie. S'avonds om 7 uur en om half tien. En dan op 17 september... Of nee, eerst 16 september. Laten we daar maar mee beginnen. Er is een Franse film s'avonds om half acht. Die is vanaf 12 jaar. Ga ik even voorlezen waar dat over gaat. Het is een film voor alle leeftijden. Het is een comedy. Florence en Vincent Leroy lijken het ideale echtpaar. Ze hebben, een succesvolle, ze hebben succesvolle carrières, drie kinderen en een schijnbaar perfect huwelijk. Maar achter deze façade schuilt een uitgeblust stel dat al jaren op elkaar is uitgekeken. Wanneer Florence en Vincent tegelijkertijd hun droombaan in het buitenland krijgen aangeboden... wordt hun relatie van het een op het andere moment een nachtmerrie. En de film heet Papa en Mama. En dan op 17 eh, september gaat een nieuwe film in première. Dat is de Mission Impossible Rogue Nation. Met Tom Cruise. In de nieuwe spectaculaire actiefilm uit de populaire filmreeks Mission Impossible Rogue Nation... is het Impossible Mission Force opgeheven. Ethan Hunt, gespeeld door Tom Cruise... en zijn team moeten het opnemen tegen een criminele organisatie... van goed opgeleide special agent, de Syndicate... Deze speciaal getrainde agenten plegen terroristische aanslagen... om de macht over de wereld in handen te krijgen. Ethan en zijn team werken samen met Ilse Faust... gespeeld door Rebecca Ferguson... een Britse agent die uit dienst is gezet. Samen beginnen ze aan de meest onmogelijke missie ooit... het uitschakelen van de syndicate. Dat was de bioscoopagenda. Dankjewel, Inka. Nou ja, de, Mission Impossible heb ik gezien. Niet hier in Zandvoort, maar in een ander theater in Beverwijk titel Sea World. heb je ook een groot bioscoop. Ja. Fantastische film. Ja, ik hou van een beetje actiefilms. een beetje, <laughs> jij ook? ja. Dit allemaal in de, eh, eh, het circus in, in Zandvoort. circus in Zandvoort. Nou, fantastisch gedaan. Dankjewel. En als u nog eh, informatie over tijden en tickets wil hebben...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 <laughs> Ik heb het liever in mijn thee. <laughs> melk in je thee, echt waar? Ja. Ben je een beetje een eh, eh, liefstaar? Ja, mijn hele, de hele familie. Echt waar? Ja, van de drommelkant, ja, allemaal. Drommels, drommels. Ja, drommels, drommels. <laughs> Nog eens ja, nou, drommels. We zijn van kom komaf, hè. Daar, ligt het aan. Dat is het. Daarom zit je ook een beetje scheef. Ja. Schots scheef. Ja. Flauw <laughs> allemaal. Nee, uh, de Elvis Presley, die, die uh, ken je natuurlijk wel.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 We'd only cry again. Say goodbye. paar minuten dan gaan we de klok van half twee. We gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we weer luisteren naar het regionale nieuws met Inka Rommel. Zeggen we even amen in de corner. Payment Corner. Bend me, shake me, any way you want me. bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 8 september 2015. De investering in de windmolens aan de Zandvoortse kust zou meer kosten dan opleveren. Dat blijkt uit een rapport dat zondagavond is verschenen. Het rapport, rapport komt voort uit onderzoek van Green eh, Destinations... en werd zondagavond na beëindiging van de paalzitactie gepresenteerd. Volgens het Haarms Dagblad zouden de molens toeristen wegjagen... en zouden ze bijna 4000 mensen werkloos maken. De cijfers uit het rapport zouden afkomstig zijn van het KNMI, CBS en Rijkswaterstaat. Een oudere vrouw is dinsdagochtend lelijk gewond, eh, gewond geraakt bij een harde val. De vrouw eh, stak rond tien voor half elf het zebrapad op de Zandvoortse Laan in Bentveld... ter hoogte van de Bramelaan over toen ze te val kwam. Doordat ze scheef het zebrapad afliep, raakte ze het stoeprandje... waarna ze een harde met een harde val op het asfalt terecht kwam. Haar voet bleef tussen het wieltje van de rollator hangen... waardoor ze een lelijke wond opliep. Een passant die met een busje voorbij reed... bood direct eerste hulp in afwachting van de ambulance. Na de nodige zorg is ze met de ambulance meegegaan... naar de huisarts om de wond te laten hechten. Een 55-jarige Haarlemse is zondagochtend tijdens het hardlopen op de zeeweg... verbaal bedreigd door een 37-jarige man. De man werd door de politie aangehouden. Wat de man precies naar de vrouw riep, meldt de politie niet. Hij viel haar rond de middag lastig op de zeeweg... ter hoogte van de ere begraafplaats. Een fietser schoot de vrouw te hulp. De politie wil graag in contact komen met deze fietser. Een woning in Haarlem is maandagavond beschadigd geraakt... nadat er vlakbij een brommer in brand was gestoken. De brand, eh, in een stuk tuin op de hoek van de Jan Stuitstraat en de Bisschop Galierstraat... werd even na half twaalf ontdekt. Bij de brand kwam zoveel hitte vrij... dat onder meer een raam van een naastgelegen woning kapot is gegaan. De brandweer heeft het vuur geblust en daarna het kozijn van de woning gecontroleerd. Agenten hebben de uitgebrande brommer af laten koelen... en later in de nacht met een politiebusje opgehaald. De omgeving rondom de brommer is afgezocht naar eventueel bewijsmateriaal. De brommer zal als gestolen zijn opgegeven. De politie zoekt getuigen. Deze week staat de Kennemer Golf Country Club weer internationaal in de belangstelling. Het KLM Open, dat gespeeld wordt van 10 tot en met 13 september... is een van de grotere Europese toernooien. Dat de beste Nederlandse golfer Joost Luiten meedoet was al bekend. Inmiddels is het spelersveld bekend en zal Luiten geduchte tegenstanders krijgen. Naast golflegende Tom Watson komen er 18 spelers uit de top 100 naar Zandvoort. Ryder Cup-speler Jamie Donaldson en Miguel Angel Jiménez zijn de grote namen. De hoogstgenoteerde speler is de nummer 20 van de wereldlanglijst, Martin Kamer... die het toernooi in 2010 won. Donderdag en vrijdag starten ongeveer 150 spelers. Vrijdagavond wordt bekend welke 75 golfers doorgaan voor de prijzen. Zij zullen starten op volgorde van prestatie en de beste in de laatste flight.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 Het is vandaag wisselend bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Naast wolken en regen zien we ook af en toe de zon. De temperatuur loopt op tot een graad of, tot een graad of 18 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond verdwijnt de neerslag en komen er op meer en grotere gaten in het wolkendek. De nacht verloopt vrijwel helder en droog. Onder de heldere hemel koelt het stevig af. Minima liggen rond een graad of 7 in het binnenland. Er is een vrij grote kans op mist. Woensdag lost de mist voorzichtig op en de zon komt tevoorschijn. In de middag is het lekker najaarsweer met de zon en een paar vriendelijke stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden op de Wadden tot lokaal 20 in het zuiden. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig van kracht. Donderdagnacht blijft het helder met een minima rond 9 graden. Donderdag wordt een stralende dag. De temperatuur doet er een graadje bij en komt dan uit tussen de 19 en 21 graden. In de avond drijven wat wolkensluiers vanuit het oosten binnen, afkomstig van de straalstroom. Vrijdag mogen we nog een zonnige dag noteren. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden in het zuidoosten. In de middag toenemende wolking vanuit het oosten... en aan het einde van de middag en in de avond kans op een paar buien. De buien zullen een lokaal fenomeen zijn. De meeste plekken houden het droog. Zaterdag is er een kleine kans op een bui. Verder is het vooral zondag met gemiddeld 20 graden aangenaam warm. Zondag slaat het weer om. We krijgen meer wind, meer wolken en in de middag een paar buien. Na het weekend komen we geleidelijk onder invloed van een depressie te staan. De wind draait naar het zuidwesten en voert wolken en regen aan. Dit was het weerbericht van CFM Zandvoort. Haal Mrs. Robinson erbij, want ik pik dat gewoon niet langer. shotgun in the sky Turning into butterflies above all nations We all klinkt dat allemaal als eh, America, de groep America Woodstock zingt. Woodstock waar vele artiesten, luisteraars hun eh, carrière aan te danken hebben, waaronder ook deze meneer. Met een kokker van een hit. Joe Kokker. Summer in the City. Nummer oorspronkelijk van de Love and Spoonful. Nou, dit is toch wel even lekkerder hoor, vind ik zelf dan, hè?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 make you happy. Gonna Make You Happy. Ik uh, breek hem heel even af, want eh, we hebben hierna nog maar eh, ruimte om één plaatje te draaien. We moeten toch even afscheid van hem nemen. Maar Imka, die heeft Niels, want in Amsterdam, Imka, bij het VU ziekenhuis is er van alles aan de hand. Ja, er is een transportleiding van het waternet is gesprongen. Ja. En het ziekenhuis wordt geëvacueerd, 500 patiënten. En dat ziekenhuis zou zeker een week dicht zijn. Ja, want eh, ik heb ook van jou begrepen... dat er ook nog wat auto's daar in de omgeving van, uh, van het ziekenhuis... in grote gaten in de grond zijn verdwenen dankzij ja, die... Eh, eh, ja, die liggen in grote plassen water. Ja, ja, die ziet ze dan drijven, ja. ja. En jij had het er net over, van, ja, hoe moet dat gaan met het fundament van het ziekenhuis? Loopt dat echt gevaar? Nee, dat weet ik niet. Het, het zou zomaar kunnen, want het is natuurlijk een grote hoeveelheid water... die er nou eh, ondergronds eh, vrijkomt. En dan, ja, dat wordt, al die aarde wordt losgevoeld. dus wat mooi... Eh. Ik weet eigenlijk niet of dat uh, fysieke huis op, op palen is gebouwd. Dat zal toch ongetwijfeld Nou, er zal wel een goed fundament onder liggen. Dat, lijkt me ook wel, hè. Dus het, het zou niet zo makkelijk wegspoelen. Nee, maar er, zijn dan wel stukken van de weg zijn er weggespoeld. Dus maar dat betekent dus, luisteraars, als u hier in Zandvoort familieleden eh, in dat ziekenhuis eh, had liggen. Dan zijn ze nu eh, inmiddels verdwenen daar. En ze zijn ja, verspreid over andere ziekenhuizen. ja, die worden allemaal in de buurt ondergebracht. Ondergebracht. Maar ja, als je zelf een afspraak hebt op een polykliniek van het VU... Ja, dan gaat die ook niet door de komende week. Nee. Lijkt mij. Lijkt mij ook. Nou, ja, dat was heet van de naald, zeg maar. <laughs> we, gaan, we gaan eruit met een mooi nummer van de Celtic Woman. Women, moet ik zeggen. The Fields of Gold, een heel bekend nummer. We nemen vast afscheid, eh, Imka. Ja. Moet jij nog eh, de groetjes doen? Of? <laughs> nou, ik, de luisteraars kunnen ja, volgende week de familieleden overzee. over zee. <laughs> hier is ook nog uw tante Jo. Moet ik hier praten?